Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Voor de tweede dag op rij wordt er tijdens de ochtendspits gestaakt in het openbaar stadsvervoer. Dit keer rijden in Den Haag tot half negen geen trams en bussen. Medewerkers van het openbaar vervoerbedrijf HTM leggen het werk neer uit onvrede over de geplande bezuinigingen op het OV. In Rotterdam werd gisterochtend gestaakt, Amsterdam is morgen aan de beurt. In de Spaanse stad Lorca hebben duizenden mensen de nacht op straat doorgebracht... De stad in het zuidoosten van Spanje werd gisteren getroffen door twee aardbevingen. Daarbij kwamen zeker acht mensen om het leven. Veel gebouwen zijn deels ingestort en daarom durfden mensen hun huis niet meer in. Het leger heeft tenten opgezet om inwoners van Lorca tijdelijk op te vangen. In Amsterdam is de schrijver Clark Ackhoort overleden. Hij schreef diverse romans, verhalen en columns en werd in 1999 bekend met zijn debuutroman De Koningin van Paramaribo. Hij werd geboren in Suriname en woonde sinds zijn zeventiende in Nederland clark akkoord was 50 jaar. De eerste Amerikaanse senator die de foto's van de doodgeschoten Osama Bin Laden heeft gezien, noemt de beelden gruwelijk. Volgens de republikein Inhof is er geen twijfel mogelijk, de man op de foto's is Bin Laden. Het Witte Huis heeft besloten de beelden niet openbaar te maken en alleen een aantal senatoren de kans te geven de foto's te bekijken. De beelden zouden woede kunnen opwekken in de islamitische wereld. De Libische leider Gaddafi is weer even te zien geweest op de Libische staatstelevisie. De zender liet beelden zien van een ontmoeting met stamoudsten in een hotel in de hoofdstad Tripoli. Volgens de staatstelevisie zijn de beelden gisteren gemaakt. Gaddafi was niet meer gezien sinds de NAVO-luchtaanval op zijn hoofdkwartier twee weken geleden. Dat voelde geruchten dat Gaddafi bij die aanval gedood of gewond geraakt was. Het weer helder en in het binnenland kans op mist. Later meer bewolking en enkele buien. Het wordt 15 graden aan zee tot 19 in het oosten. Dit was het NOS. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen.